Elders in Nederland gaan de stembureaus om half acht open. Ook op stations kan een stem worden uitgebracht. De NS heeft op 44 stations een stemlokaal neergezet. Om 9 uur gaan de stembureaus weer dicht. Omdat geen gebruik meer wordt gemaakt van stemcomputers... worden de eerste uitslagen pas laat op de avond verwacht. CDA-lijsttrekker Balkenende en GroenLinks-leider Halsema verwijt de VVD-voorman Rutte dat hij niet eerlijk is over de gevolgen van het VVD-programma. Gezinnen en ouderen zijn de dupe van de plannen om de huren te verhogen en te laten betalen voor de huisarts. Dat zei Balkenende in het NOS-lijsttrekkersdebat van gisteravond. Halsema zei dat Rutte een loopje met de waarheid neemt als het gaat om de VVD-ingrepen in ontwikkelingshulp en de zorg. Rutte weersprak de beschuldigingen en zei dat de VVD de rekening van de crisis nooit zal neerleggen bij mensen die zwak staan. Hij verweet op zijn beurt PvdA-lijsttrekker Cohen dat hij de boel vooral bij elkaar wil houden, terwijl de boel juist in beweging moet komen. Waarop Cohen antwoordde dat Rutte als een bulldozer over de verzorgingstaat heen gaat. In Gambia is 2 ton cocaïne in beslag genomen, met een straatwaarde van ongeveer een miljard dollar. Twaalf mensen zijn opgepakt. De politie heeft grote hoeveelheden wapens en contant geld geconfiskeerd. De drugs waren bedoeld voor de Europese markt. internationale drugskartels gebruiken landen aan de West-Afrikaanse kust... zoals Gambia steeds vaker als doorvoerhaven voor drugs uit Latijns-Amerika. De cocaïne werd achter een valse muur in een loods ontdekt... in de buurt van de Gambiaanse hoofdstad Banjul. Dan het weer vrijwel overal droog, licht nevelig en minimaal rond 14 graden. Overdag veel bewolking.